berging die een paar weken zal duren wordt uitgevoerd door het bedrijf Mammoet uit Schiedam. Bij het kantoor van de Tunesische premier Ghanouchi hebben ongeveer duizend deelnemers van de zogenoemde karavaan van bevrijding de nacht doorgebracht. Het zijn bewoners van arme gebieden in het binnenland die gisteren in Tunis aankwamen na een protestmars. Zij eisen het vertrek van alle bewindslieden die onder president Ben Ali hebben gediend. Premier Ghanouchi is er één van. Op de Australian Open heeft de Oekraïense tennisser Alexander Dolgopolov voor een verrassing gezorgd. In de achtste finale was hij te sterk voor de als vierde geplaatste Zweed Robin Söderling.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 De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was... Dat blijkt uit verslagen van Palestijnse onderhandelaars die de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben bemachtigd. In 2008 stelde het Palestijnse gezag voor dat Israël de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. De Palestijnen wilden dat Israël dan delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De komende week komt er vermoedelijk veel meer nieuws uit de zogenoemde Palestine Papers. Het elektronica-concern Philips heeft het afgelopen jaar bijna anderhalf miljard euro winst geboekt. Dat is 3,5 keer zoveel als in 2009. Philips behaalde in 2010 een omzet van ruim 25 miljard euro, 10% meer dan het jaar daarvoor. Ook de kwartaalcijfers zijn beduidend hoger dan dezelfde periode in 2009, maar de jaar- en kwartaalcijfers blijven achter bij de verwachting van analisten. De elektronica-concern heeft naar eigen zeggen onder meer last van een zwakke televisiemarkt en een negatief consumentenvertrouwen. Ziekenhuizen hebben